En eh, waarschijnlijk ben ik volgende week gewoon weer terug met een reguliere donderslag. Met mijzelf als gastheer. Maar nu eh, doet Arwin het nog vandaag voor mij. Arwin, Ga je gang. Dankjewel Rogier. Eh, een hele goede middag inderdaad. Het is 13 december 2012 en het is bokkie, bokkie, bokkie koud. Ik was eh, zojuist uh, eventjes op een autosloperij en daar moest ik even wat onderdelen zoeken voor mijn auto. En ik loop daartussen al die, al die wrakken en die kadavers en potdikke zeg, wat was ik, uh, wat, wat, ja, echt een beetje jammer dat ik mijn handschoen niet mee had genomen. Want eh, het wordt heel slecht, eh, heel slecht warm. In ieder geval een hele goede middag en hartelijk welkom bij alweer een 139e aflevering. Rogier hoorde je zojuist over 138 praten, maar dat was vorige week. Aflevering 139 van Donderslag op 13 december 2012. Ik ben er van 2 tot 4 weer aanwezig om Rogier te vervangen, die nog steeds druk is met het geheim project. Maar ik kan je vertellen dat hij in een afrondende fase zit en volgende week gewoon weer vanuit Studio 11 zijn donderslag gaan presenteren. Al heb ik dat de afgelopen vier weken met eh, heel veel plezier gedaan. Um, Rogier gaat zo meteen even bellen, Over een minuut eh, of tien met Rob Ricard. En dan gaat hij eens eventjes kijken voor eh, nieuwe sluiers, tips en hints. En dan probeert Rogier weer wat los te peuteren. En dan kunnen wij met z'n allen weer een klein beetje gaan lopen brainwaven, brainstormen over de, welke plaats Rob Ricard rond half vier zal gaan draaien. ook is onze vaste donderslagcolumnist Theo er weer bij en hij presenteert het BlaBlaBlog uh, zo rond half drie. Hij is een beetje onder de indruk van een erg grote man. Dat is dan het tipje van deze sluier, maar je hoort het straks om half drie. Jij kan Rogier blijven mailen, dat kun je 24 uur eh, per dag doen en dat raad ik je ook aan om te doen. Dat kun je doen via rogier.radio501.nl en als je meer van Rogier wil weten, dan kun je ook eventjes kijken op Facebook. Facebook.com slash RVD501 en op Twitter is Rogier ook te volgen, maar dan via RVD alleen Als je hem eh, wellicht een, eh, een, een, bericht wil, eh, wil achterlaten. wat hebben we vandaag in petto? hele lekkere muziek, zeker tot 4 uur. Om jou lekker warm te houden op deze skrale dag. Want het is echt boekje koud, wat ik al zei. Koude, koude, handen, koude oren, koude klauwen. Ik denk dat ik straks Harry Vermegen en Henk Spanus eventjes uit, uit de mottenballen ga pakken. Want dat kan makkelijk zo, zo met dit weer. mijn Piet Paulus, maar die voor me staat, zo noemen we dat apparaat. Een soort weerstation uh, liegt net zoals Piet Paulus maar zelf doet. Zegt dat het vandaag gaat sneeuwen. Ik zal het weerbericht er straks even bijpakken. Uh, zodat ik eh, dan eventjes kan eh, vertellen of Rogier inderdaad ook zijn arreslee weer eventjes uit het vet kan halen. Wellicht heeft hij dat zelfs al gedaan. Goed, we beginnen met muziek van Gino Vanelli. The Measure of a Man. Welkom bij Dobbelslag. Mijn naam is Armin Tam. Ik ga mailen kan naar studio radio 501nl of joinen op die babbelbox. Tot 4 uur ben ik bij je. En ik hoop dat je ervan gaat genieten. Oh no, you can't judge a man by the color of his skin. You can't read his cool by the scruff on his chin. Don't know what makes him tick by the Rolex on his wrist, but you can't judge a man. much Tagore and Bitterama dance for me. Well, my eyes went bug, my heart could not agree. Well, the next thing you know, dude's coming at me with a stick. And by the looks of it, she swallowed him whole. The mere thought of her makes his knees weak. When he opens his mouth, it is her I hear speak. Even now I hear her speak. I really don't get this cold war that I'm in. There's a knife in my back where my good friend has been. She's the moon, he's the sun, and I am under an eclipse. Yeah. ons deze donderslag met Gino Vanelli en The Measure of a Man. Zes minuten over twee op jouw eigen Radio 501. Zo'n donkerbruin vermoeden dat dat bij jou ook eh, net zo laat is als hier. Ik, uh, ik heb straks een primeur voor je overigens. Ik ga daar zo eventjes, eh, ga ik daar, even voor bellen, want dat is, ja, zoals wij dat hier noemen, absoluut een dingetje. We gaan even een, een tandje terug en we gaan even een flinke stap terug in de tijd. 1987, een mooi jaar voor Level 42. Luister naar It's Over. I won't be here when you come home. I'm sorry if you don't understand, forgive me if you can. But I can see enough. King en consorten. Level 42, it's over op Radio 51. Het is 10 minuten over 2. En dat betekent dat Rogier even gaat bellen met Rob Ricard. Ik uh, ben benieuwd uh, hoe Rob Ricard vandaag gemutst is. Het is uh, eh, 13 december natuurlijk. twee weken alweer na... Nee, één week na Sinterklaas. Vorige week zaten we er net na. Nu alweer één week naar Sinterklaas en op weg naar de kerst. En dan heb ik Rob aan de telefoon voor zijn fabuleuze platenkeuze. En de vraag is, eh, zijn we nu al eh, toe aan een kerstplaat? Want Sinterklaas is nou helemaal weg. Of eh, gaan we toch niks met kerst doen? Niet nog. Oké, geen kerst dus. Niet nog, nee. Oké, dus dat is, al, dat, is een, van in de stemming. dat is al een tip van de luisteraars, hè? voor de luisteraars. Geen kerst. Geen kerst. Jij bent niet in de stemming, hoezo? Nee, van de kerst nog niet. Nee, hoe komt dat? Ik heb het nog niet. Heb jij nog geen kerstballen? Ik heb het gevoel nog niet. Nee, ja. het hele, hele jaar moet ik al groen doen tegenwoordig, hè? Groen? Groen doen, alles moet toch groen? Oh, dat weet ik niet. Nee. Heb je ook een groene auto dan? Groene auto, groene energie, groen eten, groene lucht, groen, groen water. Nou, moet je straks nog even een kop koffie nemen, krijg je ook een groene kop. Groene kop, ja. <laughs> hey, ik bel je voor een tip van de sluier, voor tips en sluiers. Dat snapte je natuurlijk wel. Wat heb je dit keer voor eh, mooie tips? Ehm, nou, dit is dan een, eh, een, favoriet van mijn eigen zelf, dus ik. Oh, uit jouw stal? Dus eh, nu weet iedereen het al, die mij een klein beetje kent. Ja, dat zal wel eh, Sisi top zijn dan. Dat is het dezelfde die bij mij bovenaan staat. Nee, een Canadese muzikus. Ah. Al een vrij oude. Hij is al een beetje oud. Hij geeft nog wel concerten. Ja. Maar hij is al dik in de 60. Hij is al dik in de 60? Ja. Ja, ik weet het eigenlijk wel nu, want ik, ik ken je natuurlijk wel een beetje. Ja. Dus ik weet wel wat je nu zo'n beetje gekozen hebt. Ja, die heeft een nieuw album, hè, dus dan doe ik dat even. Nou, dan, dan kunnen we zeggen, het is een, eh, een, eh, singer-songwriter uit Canada. Ja. Een beetje een oudere man al. Ja. En hij zingt met een, een, eh, een bekakte Gooise air. Ja. Dat ook. En ehm, hij heeft een, een nieuw album uitgebracht volgens mij dit jaar. Ja, net. Net is niet uit. Ja nou, dat dacht ik al, ja. Ehm, meer eh, zeg ik er niet over. Want dan, eh, dan, haal ik alles, uh, ik het gras voor je voeten weg natuurlijk. Hè? Nou, dan zeg ik gewoon wie het is. Ja, dat doe ik niet. Dat doe we niet. Nee. Ik heb, vorige week heb ik AJ Croce gedraaid. Ik weet niet of je dat nog weet. Ja. Die zong een nummer van zijn vader. Ja. En ik dacht, dat doe ik nog een keer. Oh. Maar dit keer heb ik een, een nummer van Dieven Elmen. Dieven Olmen moet ik zeggen. <laughs> de Vader. Nou, eh, de vader is Greg Olmen. En hij zingt een nummer van eh, zijn vader, van Greg Olmen. En dat nummer heet Midnight Rider. Ik spreek je straks om half bier. Om half bier. de song By My Father kunnen noemen. Midnight Rider, Devin Alman. Of helemaal Devin Almonds Honey Tribe. Toch fijn dat je dan in de voetsporen van je pa kan treden. Goed, we zijn op zoek naar een eh, Canadese singer-songwriter van eh, ergens in de 60, oude baas. En hij eh, praat een beetje met een... alsof hij bij Kinderen voor Kinderen heeft gezeten. Nou, ik weet het gewoon weer niet. Rogier aan de andere kant dat zoiets ah joh, dat weet ik alweer. Nou, ik... Eh, ik heb ook eigenlijk helemaal geen zin om mijn hersens erover laten kraken. Ik heb wat anders voor je. En ehm, doorgaans... Eh, je moet, je moet nog heel even wachten, schat. Doorgaans is deze, is deze eh, club met mensen uit Zweden een uh, garant staat hier voor uh, keiharde beukende dance ik heb een uitvoering gevonden van het nummer eh, Don't You Worry Child, eh, die op een singer-songwriter manier is, eh, is uitgevoerd. Waarin dus blijkt dat deze clubhouse-liefhebbers, want dat kun je ze toch eigenlijk wel noemen, een hele mooie boodschap hebben in hun teksten. Luister even mee met het hele mooie Don't You Worry Child. There was a time I used to look into my father's eyes.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 501. The heartbeat of internet radio. In the heat of the day down in Mobile, Alabama, working on the railroad with a steel driving hammer. I gotta get some money, buy some brand new shoes. Try to find somebody, take with these blues. She don't love me and I'm singing in the sun. Payday coming when my work is all done. pick up your belongings, boys, and scatter about. We got an unscheduled train coming two miles out. lijkt verdonder veel op Johnny B. Good. Dat eh, Jeff Lynn's Let It Rock komt toch eh, uit 2012. Eh, en zo zie je maar dat die blues riffjes gewoon heel makkelijk gewoon gerecycled kunnen worden. Heel simpel. Deze plaat die werd ooit een keer ja, geopperd door mijn grote compaan John Buis. Steven Schil op Radio 501. En don't say a word. don't lie, don't cry, say whatever you want, honey. But girl, tell the truth, don't come around, please don't say I don't want none. leave, I got to see. Come on up and I will stay. You gotta say it's true, gotta walk through and you wanna believe me. Baby, you wanna lie. It seems I'm just wandering around. the sack, come on, break it down on me. We're taking on the show for the most. Stop digging around, babe. I wanna see your eyes beneath the skies. I wanna see stars, girl. Stop, don't talk to me. Give up the greed. Come on, give in to me. I am more than you try. Try. Tell me you wanna survive. Oh, oh, oh believe I was For I ain't gonna be the third, no. So don't say a word, don't even try. Don't say a word, don't wanna know. Don't say a word, don't tell me a lie. Don't say a word. Radio 501. Don't say a word. Drie minuten voor half drie. Deze hele koude 13 december. We wandelen heel langzaam richting de kerst. Ik weet niet of jij een eh, kleine blik in de studio kunt, eh, kunt werpen. Middels de webcam. je de lampjes en eh, al die dingen hier. Het is echt één grote kerstbedoeling hier. En daar hoort eigenlijk wel een beetje kerstmuziek bij. Dus ik zal zo eens eventjes gaan kijken of ik nog wat uit de mottenballen kan, kan halen. En natuurlijk ook nog muziek van de Grote Prijs van Nederland. De finale was afgelopen zaterdag in eh, poptempel Paradiso in Amsterdam en in de Melkweg. En daar hebben we drie prachtige winnaars hebben we vandaan en die ga ik alle drie draaien. Rogier Pelgrim in de categorie single songwriter Uber Ig in de categorie bands en Flow Co in de categorie hip-hop. Maar eerst Adam Lambert en straks het Blabla Blog. 501. Blablabla De van Theo Verriet. Blabablog.nl, 13 december 2012. Reus. We zijn dit najaar naar Brazilië geweest. Tijdens de heenreis viel ons oog al op een man die groot was. Echt zo groot. En niet dik of zo, maar gewoon groot. Net een reus. Je zal er maar naast zitten, zeiden we nog. En zoals altijd kwam de terugreis weer veel te snel. Met gespannen blik zit ik in het vliegtuig te kijken wat er allemaal binnenkomt. Een klein vrouwtje, een zakenman, een dikkertje. Allemaal lopen ze de plek naast me voorbij. Dat gaat goed, ik heb misschien wel een extra plekje. Maar dan slaat het noodlot toe. De reus van de heenweg reist ook weer mee. Hij loopt met gebogen hoofd, een beetje briesend mijn kant op blijft een rij voor me staan, kijkt op zijn kaartje, zet nog een stap en klapt dan met een enorme dreun in de stoel naast me. Ik voel het toestel schudden. Zijn armharen strijken langs mijn gezicht. De lucht is ineens bezwangerd door zweet. Hij snuift, moe van het lopen. Ik kijk angstig omhoog en zie zijn enorme neusharen trillen. Zelfs nu hij zit, moet hij zijn hoofd omlaag houden. Zo groot! Een zweetdruppel loopt langzaam over zijn gezicht mijn kant op. Ik kan nergens heen. De druppel laat los en valt bovenop me. Mijn shirt is doorweekt. Ik kijk nog een keer omhoog. De reus heeft zijn ogen even dicht, zodat ik hem goed kan bekijken. Alles is groot. Hij lijkt wel een mens op een andere schaal. Zijn ogen zijn als vissenkommen. En met zijn oren zou ik de wereld rond kunnen zeilen. Wat voel ik me klein en ellendig. Door zijn armen heen zie ik nog net mijn kleine armpje bij mezelf op schoot liggen. Ik besta niet meer. We zijn in de lucht. Ik vouw het kussentje dat op mijn stoel lag iets op en leg het rechts naast mijn hoofd. De reus doet hetzelfde, maar bij hem lijkt het alsof hij een kauwgommetje in zijn nek plakt. Zo nietig is dat kussen dan. Bij het eten kneus ik een paar ribben als de reus met mes en vork blijkt te willen eten. Happend naar adem neem ik iets rustgevends in. Eindelijk slaap ik, of iets wat daarvoor door moet gaan. Maar dan hoor ik ineens keiharde fluiten. <laughs> alsof er een boot in nood verkeert. Verschrikt kijk ik om me heen en ontdek dat de neus van de reus dicht begint te slippen met snot. De reus heeft het zelf nu ook door en haalt zijn neus diep op. Het heeft het effect van een enorme stofzuiger. <laughs> Ik kan nog net mijn iPhone redden. De koptelefoon moet ik helaas als verloren beschouwen toen deze met een licht gekletter en een wijd open gesperde neusgaten verdween. We landen op Schiphol. Het toestel komt eerst met onze kant aan de grond en pas veel later ook met de andere. En dan zullen er toch wel weer mensen zijn die denken dat ik overdrijf. Zo jammer. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. programma's van Radio 501. Mail naar studio.radio501.nl I'll cut the darkness. It was drinking from your cup. I'll cut the darkness. Drinking from your cup. I said, is this contagious? They said, just drink it up. I've got no future. I know my days are few. The present's not that pleasant. Just a lot of things to do. I thought the past would last me. But the darkness got that. the darkness, baby. the darkness. drinking from your cup. I said, Is this contagious? You said, Just drink it up. Je had het eh, vast al eh, in de gaten. Het is Leonard Cohen op Radio 501 in Darkness. Wat een prachtige stem heeft die man toch. Echt ongelooflijk. Dit is de winnaar in de categorie hip-hop afgelopen zaterdag in eh, het eh, Amsterdamse Paradiso. De mannen heten Flow Co. En ik weet niet zeker of ze vandaag in de studio aanwezig zijn bij GW Style in Geluid uit de Bunker. Dit is de kolonie. shit geven als bruine bonen. Je komt met swagger, maar die shit is uit de mode. Uit de mode. De schrijfstijl valt buiten de boten. Als ik één zin heb gezet, heb jij al lang je kruid geschoten. Ik ben vastbesloten, kill je kan niet komen. Het is afgelopen. BR1 komt vetter dan die mascarpone. Kom maar praten, kill, waar ga je dan? is over aan het eind van de dag Leef ik dat waar jullie s'nachts van dromen <laughs> Ja, lach er maar over Wij zijn dat wat jullie net niet halen Asymptoten En Melle blijft die beats op pompen Als die anabolen Flow en go is hard Dat kan nooit meer worden afgenomen Nee en al die albums, ja die horen we Als jij dit hoort ben ik waarschijnlijk al lang bezig met de volgende hey. Daarom ben ik relaxed bij mijn interview Uit het goede hout gesneden, splinternieuw Ondertussen zoek ik chicks die alles willen Dus heb ik in mijn portemonnee geen condooms maar morning after pillen Meisje, laat jij die strakke billen sappig trillen Dan neem ik eventjes wat te drinken, snap het doel, snap ik doel het heeft nu lang genoeg geduurd, we komen binnen We stoken het vuur op met olie, homie We komen pakken wat we willen Het is de kolonie, homie het heeft nu lang genoeg geduurd, we komen binnen We stoken het vuur op met olie, homie We komen pakken wat we willen Het is de kolonie, homie de kolonie. Gewoon een de boe, vieze flows. We mind fucken je veilig, homie. Flow en condooms. Van mij mag je wel pijpen voor een show. Maar wie flow zegt, moet co zeggen. Dus dat wordt doorslikken, ho. Stelletje gekke bekken, trekkers die tories vertellen over beffen en aftrekken. Wat dat vinden we lekker. Flowenco.nl om onze show te bestellen. Melle, ik moet je vertellen. Ik kill hem zelfs a cappella, zo van. Ik kill hem zelfs a cappella, ah, themselves a cappella, ah, themselves a cappella. Chip Pamela, they kill themselves a cappella. genoeg geduurd, we komen binnen We stoken het vuur op met olie, homie We komen pakken wat we willen Dit is de kolonie, homie Het heeft nu lang genoeg geduurd, we komen binnen We stoken het vuur op met olie, homie we komen pakken wat we willen. Dit is de kolonie, homie. En al die rappers daar, die staan versteld. En alle podia lang afgebeld. Door toedoen van de Flow en Co, ja jawel. Dit is Radio 501. Hello, this is Paul Freeman and you're listening to Radio 501.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 Als je weer in Nederland komt, dan eh, ga ik mijn uiterste best doen om eh, richting het Vader Jacob Stage te lokken. Om hem daar een eh, klein mini-concertje te geven. Paul Freeman op Radio 501. En that's how it is. Het is kwart voor drie tijdens donderslag. Weet je dat het het momentje van de Beatles is. Dus eh, vandaag weer. John Lennon Skelter is een nummer van de Beatles van hun album eh, The Beatles, beter bekend als The White Album. Het nummer is geschreven door Paul McCartney en het nummer is een product van McCartney's inspanning om, eh, om een zo luid en vuil mogelijk klinkend geluid te creëren. En wordt door muziekhistorici ook wel gezien als belangrijkste invloed in de ontwikkeling van de heavy metal. Het eh, nummer en de andere songs van de White Albums overtuigden de criminele hippie Charles Manson dat een rassenoorlog en een atoomoorlog op handen waren. Het is alleen niet zeker of deze nummers mensen en zijn volgelingen van de Family direct inspireren tot het plegen van de, eh, de beruchte Tata slash La Bianca moorden. Helter Skelter is eh, onder andere eh, gecoverd door Aerosmith, Juxi en de Banshees, Pat Banneter, Motley Crue, U2 en Oasis. En wordt regelmatig tijdens jam sessies in lokale kroegen vakkundig verkracht, kan ik je vertellen. Helter Skelter, het bietenmomentje van donderdag 13 december. Nou, dan moet je er even een pleister op doen, mannen. Dit is de winnaar, categorie Singer-Songwriter. Grote prijs van Nederland. Luister naar Rogier Pelgrim. Dit is Gold Digger. in de beste singer-songwriter van Nederland. Heeft hij niet gehaald, want uh, eh, Douwe nou dat weten we allemaal, was de, was de winnaar al daar. In de... Maar deze prijs is eh, gelukkig eh, niet minder mooi en niet minder groot. De grote prijs van Nederland. De categorie singer-songwriter. Je hebt geluisterd naar Goldigger En dat is allemaal afkomstig van Rogier Pelgrim. Nou, dan blijft er nog één categorie over. En dat is de categorie bands. Eh, in de categorie bands, eh, ja, dat was, een, eh, dat, was, dat was echt super, super, super spannend. En de finalist die heeft gewonnen is Ubrich. Luister naar Uniform Child. Het is 8 minuten voor drie op Radio 501. You say you wanna grow old with me. But I just wanna stay young. You say you wanna get over me, and I wanna lay under uniform child. You say you don't want no more fights, but a bitch like me on your vanavond te bewonderen in de, de Wereld Draait Door, als uh, naar alle verwachtingen. De jongens en meisjes van Uberich. Je hebt geluisterd naar Uniform Child. Ehm, ik ga de plaat voor je hoofd draaien. Morgen om 9 uur. Dan zal ik een nieuwe eh, Radio 501 plaat voor je hoofd bekend gaan maken. En eh, welke dat is, dat hoor je dan morgen. Gewoon lekker inschakelen schakelen tijdens Under The Rocks. Maar vorige week weet jij dat die verkozen is. Aspen Jams, All The Lines. Tot straks, na 3 uur. Dit, dit is deze week.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 Het verkeer op de A12 dient rekening te houden met wegwerpaansteek. <clears throat> Weg, wegwerkzaamheden. Er staat inmiddels een file van... Moeite met lezen? Iets waar mensen met dyslexie vaak last van hebben. Als u wilt weten hoe u het beste met dyslexie op het werk of in uw omgeving om kunt gaan, kijk dan op www.dyslexie.nl.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 Grote apen, kleine apen, babyaapjes. Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Geef op Giro 3534. Is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf.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 Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. GW Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GW Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Het is nu drie uur. Drie uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Zo, dat uur dat is dan weer geschiedenis. En daar bedoel ik het eerste uur van, uh, van de donderslag op donderdag 13 december 2012. Ik ben nog tot 4 uur of tot 4 uur bij je. En eh, met heerlijke muziek. Ik heb eh, natuurlijk straks de donderdisc. En natuurlijk de platenkeuze van Rob Ricard. Die het dit keer heeft gehad over een oude Canadese singer-songwriter. Die die straks dan gaat dan gaat draaien. Ik ben heel erg benieuwd, ik weet het niet. Ik heb geen muziekagenda, maar ik wil je wel eventjes straks op de hoogte stellen over het feit dat op 23 december in het Horense Manifesto Serious Requestival zal eh, gaan plaatsvinden. Radio 5 eh, die zendt dat eh, de hele dag uit, maar ik zou het eigenlijk leuker vinden als jij daar eh, als jij daar eventjes uh, ja, langskomt. Je steunt erbij het goede doel. Eh, kaartjes kosten 5 euro, maar je bent natuurlijk vrij om meer te betalen. Om ja, bij te dragen aan de strijd tegen babysterfte in Azië en Afrika. En over babysterfte in Azië en Afrika te spreken. En Serious Request. De mannen van Team Brandend Zand die gaan als een malle met het barrel van ze. Dat barrel dat blijkt een echte kilometervrede te zijn. Die het ja, echt de woestijn gewoon getrotseerd heeft. Sneeuw, wind, zand voornamelijk. De mannen zijn nu in het altijd eh, bruisende Marrakesh. En ze zullen morgen hun terugweg, eh, hun terugweg weer gaan, eh, gaan doen. Wat ze op zich jammer vinden. Maar ja, daar rijden ze wel naar Enschede om daar hun, ja, hun check te overhandigen in het, in het glazen huis. En ik hoop ook echt daadwerkelijk dat ze even naar binnen mogen. En dat de mannen in het glazen huis het hemd van het lijf gaan, gaan vragen. Wellicht dat Radio 501 daar ook nog eventjes bij aanwezig is. in ieder geval gaan we ze volgende week vrijdag wel verwelkomen. En dat doen we in café Het Kantoor van de Buurman. We zijn nog even bezig om daar een muzikale omlijsting aan te passen. Maar dat eh, zal waarschijnlijk wel helemaal goed gaan komen. Goed, eh, we zijn begonnen met Brandon Benson en Happy Most of the Time. Tot 4 uur is dit eh, Radio 501's donderslag bij heldere hemel. Ik vang, vervang Rogier van Diesveld voor de laatste maal. Volgende week kun je gewoon weer gaan luisteren naar Rogier vanuit Studio 11. Met alles eh, wat hij dan weer te melden heeft. En eh, dat zal wel weer helemaal goed gaan komen. In, eh, inmiddels is hij bezig met zijn geheime project. Wat toch wel aan het, een, ja, wat een, in de afrondingsfase zit. Zoals, zo, zoals ze dat noemen. Muziek van Janifa Magnus. Reageer ik op de ballenbox. Studio at radio501.nl 10 minuten over 3. Luister naar There It Is. Johnny van Magnus en There It Is. Brengt de klok op eh, bijna 13 minuten over 3 op deze dag, de donderdag. We zijn tot spookuur aanwezig vandaag met uh, straks om 4 uur de platenkast van Samen met Lucien Greefkes. En om 6 uur de beste reggae in Dreadlock. En om 8 uur is hij weer hier in de studio. Rob de Greeuw aangenaam met zijn Indie 501. Volgens mij hebben we een E-artiest inmiddels in het muzikale alfabet. En om 10 uur is GW Style weer in de house. Met zijn geluid uit de bunker. En ik ben benieuwd of de mannen van Flow Co. langskomen. Ik ga even hoesten en de donderdisk draaien. Tot straks. De donderdisk. Dit is de donderdisk. Van van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisk. Parallel to bad as hell, equivalent to ignorant. Depends on the matter, well, if it's that insignificant, I just have to tell a nigga to kick rocks with flip flop. Rapper, rapper, tell to sit in a cell, to snitch hop. I ain't paying the disc job, he ain't getting the wristwatch. I'm the realest to make it, he taking dick in the shit box. I kinda get why I'm legit, mostly to the folks who think dominant. I see why this honest shit is so prominent. See the kids that's rhyming it, It ain't live not a line of it. You ain't hood money, not good money your counterfeit. The kind of vagina I get on some Lola Falana shit. Interstate 9 bobbing it with that coke and them llamas, bitch. Hold up, what time is it? Clock strike 10. I guarantee none of y'all be on the block like him. Cock the fit back, you get fool. Click clack, you good daddle. Lot of niggas bust their guns, but not like this. The record labels are scared of me. Internet gotta back me. First they said I was gangster. Then they said not exactly. I rap about politicians, rap about protect. The loser maneuvers, the ego Hoover reenactors. Being them on my black shit, they be trying to silence me. But to do that shit, they'll have to do it violently. Clack, clack, that, that, that, bust their guns, but not like them. A lot of niggas bust their guns, but not like them. Y'all niggas is lukewarm, y'all ain't hot like them. Them uh. motherfuckers, my brothers, they are not my friends. We the band with the bond from grams on the home. A lot of niggas bust their guns, but not like them. Y'all niggas is lukewarm, y'all ain't hot like them. The motherfuckers, my brothers, they are not my friends. We the band with the bond from grams on the arm, the uncut dope. You had to land on the farm rapping in the arenas, rubber bands to the moms, getting high to Sinatra in the sands of the palms. Reminiscing on rapping with Big, the man was a don. Niggas did it big, but not like them. Drink champagne in the ocean just to drown my sins. Should I pray with ballet? Pull around my bends. Cause niggas know my beginning, but not my end. Yeah, it's me and Saigon and the Pizons. Uh-huh. Network behind us like we Verizon. Fred Serafilk en Anorexia. Die zijn helemaal in een, eh, in een hip-hop flow, kun je bijna zeggen. Saigon and Not Like That is de donderdisk tot middernacht vandaag. tot spookuur. Dat zal eh, GW Style eh, erg veel deugd doen, denk ik zomaar. Dit is ook een heel mooi nummer. We gaan eventjes lekker lekker leunen, genieten van de muziek van de band die niet meer bestaat. R.E.M. and Everybody Hurts. When your day is long so geïnspireerd door de mannen van de Beach Boys. The Counting Crows, het komt allemaal van het album Hard Candy, zo even een aantal jaren geleden. Anyone But You op Radio 501. Going back in time on the sounds of the nation. the Radio 501. Flashback. Wolverhampton. En Show Me The Way was de, de flashback voor vandaag. Straks gaan we over naar eh, Studio 11, eh, of tenminste naar eh, Rob Ricard. Die straks zijn platenkeuze zal bekend maken. Ehm, ik had het zojuist over de Serious Requestival En ik probeer eventjes te kijken welke bands er allemaal, er allemaal spelen ik zie eigenlijk alleen staan dat, er, dat het Serious Requestival gehouden wordt. Dus dat, dat schiet ook niet op. Maar onder andere eh, Gabor Posma, Used, eh, Two Shakes of a Lamb's Tale. Die spelen daar. Eh, de Volendammer Vishandels. Ook altijd heel erg leuk om, om, naar te, om naar te kijken. Kijk voor meer informatie eventjes, eventjes op, de, op de site van Manifesto. Dat is www.manifesto-horend.nl. En tegelijkertijd kun je gewoon lekker blijven luisteren naar Radio 501. Dat is natuurlijk wel zo gezellig. Eh, het is bijna half vier. Ik eh, kijk eventjes naar de, redactie of ik al groen licht krijg om over te schakelen naar Rob Ricard. Zover is het nog niet, dus we moeten nog even een klein beetje gedeeld hebben om dat uiteindelijk te gaan overschakelen. Maar inderdaad, ik heb groen licht. We gaan naar Studio 11. We gaan naar Rob Ricard. De platenkeuze van Rob Ricard. Nou, het is mijn klokje half vier. Dus tijd voor Rob Riga voor de fabuleuze platenkeuze van vandaag. En ik ben zeer benieuwd wat het wordt. Want ik weet wel welke artiest het is inmiddels en waar die vandaan komt en zo. Want dat ook goed ken ik Rob eh, inmiddels wel. Eh, Rob, eh, jij zit aan de andere kant van de lijn, als het goed is. Ja, de, ja, zijn ook al synchronized. Oké. Dus de hele wereld is gesynchronized. Al, alles staat nu op half bier half bier. Ja, flesje staat ernaast en, en de openen er ook bij, denk ik. We kunnen van start. Oké. Okay. Even dat plaatje opzetten en dan kunnen we. Ja, ja. Nou, uh, doen het. Ja, er is natuurlijk Neil Jong, maar dat was natuurlijk geen vraag. Neil Jong, ja, die komt van origine uit uh, Canada. Canadië. En eh, hij doet het wel weer eh, voor de gein een keertje met Crazy Horse. Oh, dat is leuk. Want daar was hij weer eens mee gestopt en nu weer eens niet. En, en het, staat, zijn allemaal een beetje volgens mij... Eh, de, de naam Crazy Horse gebruikt hij steeds, maar er zitten waarschijnlijk steeds andere bandleden in, of niet? Nee, volgens mij niet hoor. Ze zijn altijd dezelfde, ook nog oh, die oude ze, mannen. Zijn ze vrij trouw dan? Ja. Ja. ja nou, die hebben wat jams opgenomen volgens mij, van die jam sessies. Maar het is wel grappig, want het is, eh, het, het, is de langste LP ooit die hij gemaakt heeft. De langste LP ooit? Ja, wat, eh, voor hem dan. Wat, uh, even kijken, als het een cd is, dan kan er 70 minuten op. een dubbel LP, ja. Oh, het is dubbel ook nog? Het is een dubbel LP van 87 minuten. Maar het is een LP, hè? Is hij niet op cd te krijgen? Ja, ook wel vast wel. Ja, ja, Maar ik heb de LP. Oké. LP heb ik gekocht. De longplay. De long, longplay. Van vinyl extra zwaar. Dus dan heb je dus eh, vier kanten dus? Ja. Van eh, elke minuutje of twintig? En lekkere grote foto's. Ja, kant 1 is ook één nummer. En, eh, Eén nummer? Ja. Van 20 minuten? Ja. Jongen, dat heb je toen niet gekozen nou, hè? Nee. Oké. Okay. Ik heb wat korter. Nee, omdat je zegt, we zitten zo uh, op bieruur. Ik denk, nou, dan daar heeft hij zeker het nummer van 20 minuten dan. <laughs> dat zou kunnen, ja. ja. Nee, ik heb een korter nummer gedaan. Oké. Okay, ik ehm, veel van de tijd snoepen. Nou, er is voor de jongere luisteraars die nu zitten te luisteren nog wel even te zeggen dat uh, Neil Young eh, onder andere bekend was van eh, Crosby, Stills, Nash en Young en Buffalo Springfield. En dan moeten ze maar eens gaan, gaan checken, zoals de jeugd het zegt. Even checken. Want dat zijn ook wel erg mooie platen die ze daarmee hebben uitgebracht. Maar het gaat nu om Neil Young. En ik denk dat het leuk is dat jij hem gewoon weer officieel aankondigt zoals je altijd doet. Ja, nou, dat komt hij dan aan. Hè. Dus Neil Jong met Crazy Horse. En eh, we gaan luisteren naar het nummer Twisted Road van de LP Psychedelic Film uit 2012. Dankjewel. Ik spreek je volgende week. Alsjeblieft. De platenkeuze van Rob Ricard. First time I heard like a rolling stone, I felt that magic and took it home. Gave it a twist and made it mine, but nothing was as good as the very first time. Cocoa tree rolling off his tongue like Hank Williams chewing bubble gum. Asking me, how does it soul. If I ever get home, I'm gonna let the good times roll. Let the good times roll. Flying down the road in a dream of mine, two lane tour through a state of mind singing in the place where I first saw Roy. Playing that place gave me so much joy. Brand new Pumping popping at the stage door all the time, looking for something new. If I ever get home, I'm gonna let the good times roll. Let the good times roll. to soothe my soul. If I ever get home, I'm gonna let the good times roll. Let the good times roll. Let the good times roll. Let the good times roll. Let the good times Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Star. zijn nummer Wings. Dat is wel weer grappig, want eh, Paul McCartney had eh, na de Beatles volgens mij Paul McCartney en de Wings. Ik weet niet of, het, eh, of meneer Ringo Starr door is geïnspireerd. Neil Young hoor je daarvoor als zijn de platenkeuze van Rob Ricard. Volgende week gewoon weer een reguliere donderslag bij Heldere Hemel. En dan wederom weer een nieuwe platenkeuze van Rob Ricard. En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat Rob daar volgende week wel in de kerststemming is. Tenminste, dat mag ik dan toch van, uh, van ganser harte hopen. Wij hier bij Radio 5 alleen in ieder geval wel. Dus ik ga lekker twee kerstplaatjes draaien. De eerste is van Miss Montreal. Is Montreal op Radio 501 en Being Alone at Christmas. En dat hoef je helemaal niet te zijn eh, eh, alleen met kerst. Want Radio 501 is beide dagen bij jou aanwezig. Eh, zowel eerste als tweede kerstdag zijn de jocks van Radio 501 gewoon goed vertegenwoordigd in de studio van Radio 501. Hello, this is Elio Pace and you're listening to Radio 501.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 Het kan mij niet lang genoeg duren. Kerstmis, wat mij betreft, mogen we in augustus al aan beginnen. Mensen eh, die, mij beter kennen, die, eh, die noemen me soms ook wel een Kerstslet, wat ik eigenlijk gewoon ook ben. Ik heb helemaal niks met uh, eh, kitscheligheid, maar in deze tijd van het jaar ben ik net een kraai, kan ik je vertellen. Elio Pace op Radio 501 en What a Day. De gast van Lucien is inmiddels al aanwezig, dat is Anja Pleit. Anja Pleit is van de volkgroep Galio Gaio. En zij zal straks in de platenkast van inderdaad, nu Anja Pleit zal zij, Pleit zal zij dan uh, plaatsnemen bij Rogier of bij eh, Lucien. Altijd leuk wat eh, die mensen allemaal voor, de, voor de hele gave muziek al meenemen. En wat ze er ook allemaal over weten te vertellen. Het is al... Wekenlang is het een, echt een item hier bij Radio 501. En ik kan je vertellen dat Lucien tot halverwege 2013 al helemaal zit volgeboekt met gasten voor de platenkast. Dus blijf er lekker bij. Tot spookuur vanavond zijn we live te horen op jouw eigen Radio 501. Straks dus Lucien Greefkes met zijn afternoons en de platenkast van. Dit is ook lekkere muziek, kan je vertellen hoor. J.J. Gray en Mofro. Luister naar Dirt for Klekker. Them Alphonsine, winning some of them color green. Hello, F of the whip, no some the trip. Yeah. Looking for something to prove, looking for something to say. We eat our grits. And we don't mind sweet and our t All they've ever known, the TV taught mercy for the wise with your bad. All they've ever known, call me Duff Cracker. Them words that fill me with pride. pleasant. You got something to say, but them words you speak deep down, love them to irritate. We're not that fool by your this hard head, you see. You keep your money coming. We'll feed you cheap cornbread and them grits keep flowing, baby. Psycholo greens and my mama said, little boy, listen to what they turned on the TV taught myself for the wise with your best. All them ever known called the flow cracker. Then why'd you fill me with pride? don't want to feel me, ain't eh, right. We got to move, but you decide to pull me tight. You think you got me, but it head like the road. You say you bout to move it, for that. We got to record plan. Oh, baby, no. Them words that fill me with pride. All them Mercy for the with your All them The flow cracker. Them words that fill me with Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. culture. Yes, we need this. The best is yet to come in. Yes, believe this. Let go my echo while I flex my ego. Sip on prosecco, dressed up tuxedos in my coffee, playing Keno in the casino. Want a lucky number? Ask my Dino. I'm on a competition like a flamethrower. My rhymes age like wine as I get older. I'm getting bold. The competition is waning. I got the ball and a single lane in. We got a party on the left, a party on the right. We want a party for the motherfucking. MCs, time for wind clipping. I fly like a hawk, an eagle. A seagull, suckers out like a beagle. My ego is off and running and gone. Cause I'm about the best and lift the best and that's for We got a party on the left, a party on the right. We got a party for the motherfucking right to fight. Make some noise you're the man. Oh. <laughs> Boys op je eigen Radio 501. Make some noise. En daarvoor hoorde je JJ Gray en Mofro met Dirt Floor Cracker. Het schiet alweer lekker op trouwens, eh, kan ik je vertellen. Lucien zat alweer te popelen om, eh, om de boel over te kunnen nemen. Eh, hier in studio het koepoortje. Je kunt naar Lucien luisteren tot 6 uur. Daarnaast Barry met reggae. Rob de Greuw daarna. En hip-hop van GW Style. concert, so why he do it every time? Ain't nothing better than that. I let him play with my cat. Got nothing on but his hat. Quincy Byron, Better Man. Betekent het einde van deze donderslag van 13 december 2012. Bijna 2012 zit er ook weer bijna op trouwens. Dit is Radio 5. Donderslag! Donderslag! Donderslag! Op donderdag! Hey, hey, hemel! Rogier, bedankt. Rogier, bedankt. Yeah. Opgelucht? Hé? Opgelucht? Ja. Het is bijna 4 uur in Studio Het Koepoortje en dat betekent het eh, einde van aflevering 139 alweer van Donderslag. Deze week en de weken daarna kun je Rogier gewoon weer e-mailen. Stuur daarvoor een e-mail naar rogierradio 5 Heel simpel, rogierradio 5 Dat kan 7 eh, keer 24 uur, doe het ook gewoon spam die man gewoon helemaal gek.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 En like ons dan even, dat vinden we altijd wel eh, gezellig. Rogier is ook op Facebook te vinden onder de naam RVD 501 en op Twitter onder de exact dezelfde naam. Het is mogelijk om Radio 501 te sponsoren. Dat eh, kun je doen door een mail te sturen naar sales@radio501.nl. En eh, nou, wellicht heb je interesse. Stuur een mailtje naar salesradio Bij deze wil ik de donderslag uh, redactieteam wil ik bedanken voor de medewerking van deze donderslag van 13 december. En ook mijn dank naar Rob Ricard en Theo Veriet. Jullie thuis ook allemaal bedankt voor het luisteren. Blijf er gezellig bij, want we zijn er tot spookuur zijn we bij je. Wat mij betreft tot morgen, dan ben ik hier weer met een verse On The Rocks. Veel plezier bij Lucien en de platenkast van. Wat mij betreft tot morgen. Hoi! Shanna hier, dankjewel. slag op donderdag bij heldere hemel. En in the Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. Ze vliegt er af. Hey. Heren, heren, vlucht. We beginnen aan de andere zijde. Godverdomme, We moeten de mensen wel denken?